Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Sieren komt met een campagne die mensen ertoe moet aanzetten... om beter voor hun spullen te zorgen. De stichting wijst erop dat repareren vaak beter is voor het milieu... dan weggooien of recyclen. Per persoon wordt in Nederland elk jaar zo'n 50 kilo aan spullen... als elektrische apparaten, kleding en tuinmeubelen weggegooid. Volgens Sieren laten veel mensen iets pas repareren... als een nieuw product 100 euro of duurder is. Er komen spotjes op radio, tv en online... en een website met tips over hoe je spullen kunt repareren... en een overzicht van speciale repair shops. Het Koningshuis krijgt al tiental jaren onterecht een vergoeding... voor het beheer van de inventaris van een aantal paleizen. Volgens NRC Handelsblad is het Rijk verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud... maar krijgt Willem-Alexander er toch geld voor. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat de koning inderdaad geld krijgt... maar dat dat wordt gebruikt voor dagelijks onderhoud, zoals kleine reparaties. In Japan heeft de orkaan Faxai minder schade veroorzaakt dan werd gevreesd. En dat kwam doordat Faxai niet vol over Tokio heen is geraast... maar over het gebied dat net daarboven ligt. Toch was er wel veel overlast, met name doordat het openbaar vervoer... grotendeels was stilgelegd en er ook vluchten waren geannuleerd. Faxai trekt nu weer van Japan de oceaan op. Iran zegt dat de olietanker die weken geleden aan de ketting lag bij Gibraltar... alsnog zijn lading heeft gelost ergens aan de Middellandse zeekust. Op satellietbeelden die afgelopen vrijdag zijn gemaakt... lijkt het erop dat het de tanker voor de Syrische kust ligt. En dat zou betekenen dat Iran heeft gelogen toen het beloofde de tanker niet in Syrië te lossen. Tennisser Rafael Nadal heeft de US Open gewonnen. In New York was hij de Rus met Vedef in vijf sets de baas. Nadal leidde al met 2-0 in sets, maar met Vedef knokte zich terug... en sleepte er een vijfde set uit. Daarin was Nadal met 6-4 te sterk. Het weer. Overdag schijnt van tijd tot tijd de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Her en der valt nog een enkele bui. Bij weinig wind wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.